in Boekraat met het NOS Journaal. Na de raketaanval op de haven van Odessa... heeft de Oekraïense president Zelensky het Westen opnieuw opgeroepen... om meer geavanceerde wapens naar Oekraïne te sturen. Die wapens zijn nodig voor de overwinning op Rusland, zei hij. Odessa werd gisteren beschoten met kruisraketten... nog geen etmaal na het sluiten van een graandeal tussen Oekraïne en Rusland. Het graan moet vooral via Odessa worden geëxporteerd. Rusland zegt niets te maken te hebben met de aanval. Duizenden inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege een grote bosbrand. De brand is het afgelopen etmaal in omvang meer dan verdubbeld en meet nu zo'n 48 vierkante kilometer. Meer dan 6000 mensen worden geëvacueerd uit het dunbevolkte gebied bij het plaatsje Mid Pines. Dat ligt aan de rand van het beroemde nationale park Yosemite. Meer dan 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden en gebruiken daarbij ook helikopters, blusvliegtuigen en bulldozers. De gouverneur van Californië heeft een noodtoestand voor het gebied uitgeroepen. In een dierentuin in het Zwitserse Zurich zijn in een maand tijd drie olifanten bezweken aan herpes. De dieren waren 8, 5 en 2. Vrijwel alle olifanten dragen het herpesvirus bij zich. Maar jonge dieren zijn er het meest kwetsbaar voor. De Nederlandse estafettelopers hebben op de WK Atletiek in Eugene... niet de finale van de 4x400 meter gehaald. De vrouwenploeg kwam als derde over de streep... maar werd gedisqualificeerd vanwege een foute wissel. De mannenploeg eindigde in de serie als vijfde. Ook Sifan Hassan stelde teleur. De Olympisch kampioene werd zesde op de 5 kilometer. Bij overstromingen in het zuiden van Iran zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen konden worden gered toen hevige regenval rivieren buiten hun oevers deed treden. De komende dagen wordt nog meer noodweer verwacht in het zuiden van Iran. Het weer. Vandaag alleen in het noorden wat bewolking. Verder zonnig en 26 tot lokaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam staat een kapotte auto bij afrit Vinkenveen. Dat veroorzaakt 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht.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 You can try to make me small. I'll be your heretic, you hypocrite. I won't think of you at all. Sticks and stones and all that. Does Jesus love the ignorant? I like to think he gladly take us all.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 Oh tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already Ready for someone Someone to stay I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know.